Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd doet de Hoge Raad uitspraak over Srebrenica. De vraag is of de Nederlandse staat verantwoordelijk is... voor de dood van ruim 300 moslimmannen. In juli 95 vielen de Bosnische Serviërs de enclave Srebrenica binnen... onder bevel van generaal Mladic. In totaal werden 8000 Bosnische moslims vermoord. Honderden moslims vluchtten naar het terrein van Dutchbed... de Nederlandse VN-blauwhelmen. Enkele dagen later droegen de Nederlanders de moslims over... aan de troepen van Mladic, waarna ruim 300 moslimmannen werden vermoord. Volgens de rechtbank in Den Haag is de Nederlandse staat verantwoordelijk... voor de dood van die mannen. Volgens het gerechtshof is de staat deels verantwoordelijk. In een advies aan de Hoge Raad zegt de advocaat-generaal dat Nederland niet aansprakelijk kan worden gesteld. De gemeente Amsterdam onderzoekt of bedrijven die discrimineren... kunnen worden geweerd bij de aanbesteding van opdrachten. En de stad laat ook uitzoeken of en waarmee wordt gewerkt... kan worden geëist dat ze een divers personeelsbeleid hebben. De voornemen staan in een plan van aanpak van Amsterdam... over arbeidsdiscriminatie. De gemeente gaat ook naar de eigen organisatie kijken. Vooral in de top is er weinig diversiteit. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is over de finish. Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam in zijn rolstoel om kwart voor negen... als eerste over de streep op de Vlia Gladiola. De eerste lopers zijn nog onderweg. Naar verwachting finishen vandaag ongeveer 41.000 mensen. Een man heeft gisteren een bekeuring gekregen omdat hij met hoge snelheid en met blauwe zwaailichten op zijn auto door de Koentunnel reed in Amsterdam. Tegen de politie zei hij dat hij haast had en op weg was naar zijn zieke hond. De bestuurder was de politie voorbijgereden in zijn auto met zwaailicht op het dak. Dat is verboden voor burgers. De man moest het zwaailicht inleveren en heeft een boete gekregen.